Dinsdag is er weer een persconferentie... Maar veel versoepelingen worden er niet verwacht. Is ook helemaal geen goed idee, zegt deze viroloog die het kabinet adviseert. We zitten nu in de feestmaand. We zitten ook in de maand waarin het kouder wordt. Waarin virussen over het algemeen makkelijker verspreiden. En ja, met dit aantal infecties nog en die geringe daling wordt het wel steeds moeilijker om te denken van... Eh, nou, laten we lekker gaan versoepelen rond kerst of oud en nieuw. Eh, dat wordt wel een moeilijker verhaal. Drie weken geleden op de laatste coronapersco... zeiden premier Rutte en minister De Jonge nog dat het misschien wel zou kunnen... als de besmettingscijfers verder zouden dalen. Maar dat lijkt dus niet het geval. In Zwolle hebben 15 mensen in een supermarkt een boete gekregen omdat ze geen mondkapje op hadden, zegt de politie op Twitter. Het is voor het eerst sinds de mondkapjesplicht dat mensen zijn beboet in de supermarkt. Drie kregen er ook nog een bekeuring omdat ze hun idee niet konden laten zien. De kleinkinderen van Roald Daal hebben excuses aangeboden voor de dubieuze uitspraken over Joden die hij tijdens zijn leven heeft gedaan. Hij is de schrijver van onder meer Shaki en de Chocoladefabriek, GVR en Mathilda. De kleinkinderen zeggen nu tegen een Britse krant dat het niet gemakkelijk was om excuses te maken voor de woorden van hun geliefde opa. Maar zeggen dat ze het ook hartstochtelijk oneens zijn met hem. En deze week al willen ze in Groot-Brittannië de eerste mensen inenten met coronavaccins. Best wel snel. En zo makkelijk gaat het allemaal ook niet, want hoe krijg je al die prikken zo snel mogelijk het land in? Dat weet correspondent Tim de Wit. Die vaccins worden geproduceerd in België. Zouden normaal gesproken vervoerd worden in speciale vrachtwagens, bijvoorbeeld via de Eurotunnel of, of via Dover. Groot-Brittannië is bang dat er door de brexit na 1 januari enorme opstoppingen bij de tunnel komen. En dus wordt het noodscenario uit de kast getrokken. Waarbij eventueel na 1 januari dan militaire vliegtuigen worden ingezet om die vaccins hierheen te krijgen. En dat is toch echt iets ongekends. Dat er een vorm van luchtbrug nodig is om het transport van die vaccins draaiende te houden.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 Rearrange the pieces just to fill me with the rest, yeah. But what if I, what if I trip? 17 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. Turn me down, turn me down. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go.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 I know you, you like this. When she don't go good at ever, you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. fijne dagen. op straat. ZFM. atmosphere allemaal fijne dagen en een voorspel.